Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Westminster Abbey in Londen stroomt vol met de gasten voor het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. Onder de eerste gasten waren de Australische zwemmer Ian Thorpe, voetballer David Beckham en zanger Elton John. In totaal zijn er een kleine 2000 mensen aanwezig bij de plechtigheid. Over ongeveer een kwartier komt Prins William aan in de kerk. Hij moet dan nog drie kwartier wachten voordat de dienst begint en de bruid arriveert. William en Kate krijgen na de huwelijksvoltrekking drie titels. De belangrijkste daarvan is hertog en hertogin van Cambridge. ChristenUnie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Op 17 mei gaat hij weg uit de Tweede Kamer. Hij zei vanochtend dat hij toe is aan een nieuwe balans in zijn leven. Gezin en familie verdienen het dat ze niet voortdurend op het tweede plan staan, zei Rauwvoet. Hij heeft 17 jaar in de politiek gezeten, het grootste deel als lid van de Tweede Kamer. Van 2007 tot vorig jaar was hij vicepremier en minister voor jeugd en gezin in het kabinet Balkenende Vier. Als fractievoorzitter wordt hij opgevolgd door Kamerlid Arie Slop. In Spanje zijn nog nooit zoveel werklozen geweest. De werkloosheid kwam in het eerste kwartaal uit op ruim 21 procent. Het komt neer op zo'n 5 miljoen mensen. De Spaanse regering denkt dat een groot deel van de werklozen wel werkt, maar dat zwart doet. Daarom wil ze strenger optreden tegen zwartwerkers. Volgens economen duurt het nog zeker 10 jaar voordat het werkloosheidscijfer in Spanje weer terug is op het niveau van voor de crisis. Op een filmfestival in New York is Carice van Houten uitgeroepen tot beste actrice. Ze kreeg de prijs op het Tribeca Filmfestival voor haar vertolking van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Ingrid Jonker in Black Butterflies. Het filmfestival is een van de belangrijkste filmevenementen ter wereld. Het weer, het is wisselend bewolkt met zonnige perioden. Vanmiddag in het zuiden wat buien.